Dat betekent dat er een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer voor zo'n afsteek- en verkoopverbod is, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. NSC is om. Na een lange fractievergadering hebben ze besloten om het vuurwerkverbod te steunen, omdat, zo zeggen ze zelf, de hulpverleners er ook om vragen. De politie, de brandweer, de ambulancemedewerkers willen een vuurwerkverbod. NSC ziet dat het de afgelopen jaren uit de hand begint te lopen met oud en nieuw. En dus zijn ze om. Waar ze eerder nog pleiten voor de traditie, zeggen ze nu... die traditie loopt uit de hand. Donderdag is er een debat over het vuurwerkverbod. Een grote anti mafia actie in Italië en Duitsland. Er zijn 29 mensen opgepakt die zouden banden hebben met de Ndrangheta, een maffia-organisatie in het zuiden van Italië. Volgens Italiaanse media zijn er ook advocaten en accountants opgepakt. Een grote lavastroom op IJsland. Er is een vulkanische krater uitgebarsten na verschillende aardbevingen. De scheur waar lava uitstroomt is zo'n 500 meter breed en groeit nog steeds. Toeristen en inwoners van een vissersdorp nabij waren voor de zekerheid al geëvacueerd. En wie op Curaçao in Sint Maarten naar de geldautomaat gaat om te pinnen... kan nieuwe biljetten verwachten. Vanaf vandaag kan je daar betalen met Caribische guldens. Dat is de vervanger van de oude munt, de Antilliaanse gulden. En die was volgens correspondent Dick Draaier echt aan vervanging toe. De veiligheid van de oude Antilliaanse gulden heeft de tand destijds niet doorstaan de laatste serie dateert uit 1998 met veiligheidskenmerken van toen... waardoor er dus steeds meer vervalsingen in omloop kwamen. En daarom werd zes jaar geleden besloten om voor de Caribische gulden dan toch te gaan. En vanaf vandaag, 15 jaar na dato, is dat dan toch een feit. Er zijn vijf verschillende biljetten met afbeeldingen van vissen, schildpadden en andere zeedieren erop. Het weer prima lentedag. Wel wat stapelwolken, maar vooral droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een flinke ochtendspits vanochtend in onze regio. Daar is nog 100 kilometer file van over. En dat had allemaal te maken met de afgesloten A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen Holendrecht en Aalsmeer is de weg nog steeds dicht. Daardoor een enorme file nog op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 23 kilometer tot aan knooppunt Watergaasmeer met drie kwartier vertraging. Je vertraging is nog een uur als je over de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam rijdt. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel 15 kilometer file. Dan op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Nieuwe Meer bij Amsterdam Amsterdam oud nog 10 minuten vertraging. Half uur vertraging op de N201 Hilversum Hoofddorp. Bij Uithoorn de kop van 12 kilometer file. Vanaf Loenersloot doe je er een half uur langer over.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 Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, get the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting pictures out of New Jersey from Courtney B.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 Oh, wow. something to tell ya. You won't believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no for real. Hey yo, now that I'm a fly guy and I fly high, wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly Nelly talk, city listen when I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the glisten. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dream really with the four with the dozies, oh wow. with words unspoken.